Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er komen strengere pensioenregels. De regeringsfracties en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het erover eens geworden. Volgens het plan mag een pensioenfonds in de toekomst niet meteen korten op de pensioenen als het slecht gaat. Daar hadden ouderen veel last van. En als het juist goed gaat, moeten pensioenen hun reserves aanvullen... en niet meteen de pensioenen verhogen. Dat is vooral gunstig voor jongeren. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbasis gebruiken in de strijd tegen IS. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht. Tot nu toe gebruiken de Amerikanen vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. Tijdens een achtervolging in Utrecht is een politieauto tegen een boom gebotst. Het is niet bekend of de agent die achter het stuur zat gewond is geraakt. De auto is totaal los. De agent achtervolgde gisteravond drie inbrekers. Zij zijn kort na het ongeluk opgepakt. De PvdA heeft kritiek op het uitzetten van zieke vreemdelingen. Staatssecretaris Teven moet beter laten onderzoeken of zieke asielzoekers in hun thuisland makkelijk medicijnen kunnen krijgen. Als dat niet het geval is, mogen ze wat Kamerlid Mai betreft in Nederland blijven. Dat zei ze in het programma Karo Brandpunt. Als voorbeeld worden met HIV besmette asielzoekers genoemd. Die moeten in hun thuisland soms 1000 euro per maand betalen voor medicijnen. Volgens artsen is het een illusie om te denken dat ze dat kunnen betalen. Alle 12.000 toegangspassen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten na een actie van SBS-journalist Alberto Stegeman. Hij kwam dankzij een pas van een oud-medewerker met een nepwapen binnen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 14. Overdag afwisselend wolken en zon. Er trekken ook buien over het land met wat onweer.